allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt die in de metro van Berlijn een vrouw van de trap duwde. De 27-jarige Bulgaar werd aangehouden in een bus in Berlijn. Een week geleden gaf de politie bewakingsbeelden vrij... waarop te zien was hoe de man in oktober een vrouw in haar rug schopte... waardoor ze van de trap viel. Ze raakte daarbij gewond. Afgelopen week wist de politie de identiteit van de dader te achterhalen. Daarbij werd gezegd dat hij naar het buitenland was vertrokken, maar hij bleek nu gewoon in Berlijn te zijn. PvdA-leider Ascher heeft gewaarschuwd voor een coalitie van PVV en VVD. Dat deed hij tijdens een toespraak in Lelystad. Volgens Ascher zal Rutte, als het even tegenzit, bij de PVV op schoot gaan zitten. De VVD presenteert zichzelf als het alternatief voor Wilders... maar straks krijg je er twee voor de prijs van één, al dus Ascher. Rutte heeft eerder gezegd dat hij niet met Wilders zal samenwerken... zolang hij zijn minder Marokkanen-uitspraak niet terugneemt. EU-president Donald Tusk heeft de Poolse regering opgeroepen om de grondwet en de democratie te respecteren. De Poolse regering wil de bewegingsvrijheid van journalisten in het parlementsgebouw inperken, wat tot veel protest leidt. Vandaag gingen, net als afgelopen nacht, duizenden mensen de straat op. Tusk roept de machthebbers nu op om respect te tonen en aandacht te hebben voor de klachten van het volk. Hij was tot 2014 zelf premier van Polen. Het weer, bewolkt met lokaal wat motregen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Na het weekend geleidelijk meer ruimte voor de zon. Maar de temperatuur daalt dan geleidelijk naar een graad of 4. Dit was het en op.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 En we zijn dit uur begonnen met de nummer 19. Bebe Rex uit dit met I Got You. Zo blij dat ik weer... Eh, voor de laatste keer dat ik in de studio sta, dit jaar. Voor jou ook, Hans. Laatste keer in de studio dit jaar, op de vrijdag wel. Ja, op de vrijdag wel. Nee, volgende week eh, staan we natuurlijk live op locatie bij de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Met de Euro Breakdown, uurtje langer als normaal. En dan die eh, week erop eh, heb je vijf uur lang, eh, hoor je mij door je speakers. Ja, <laughs> vijf uur lang, ja, echt vijf uur lang. Want de Eurohit komt voorbij. Alle 100 beste nummers van afgelopen jaar zet ik op een rijtje voor je. Hey, dit uur gaan we kijken zo direct naar de Nederlandse top 40... en natuurlijk naar de top 3 van deze week. Maar we gaan ook gewoon de rest van de lijst behandelen. En dat doen we nu met de nummer 18.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 Ah, ik denk dat het zo weer tijd is voor een eh, klein eh, overzichtje van de platen die we wel en eh, niet hebben gehad. Dat is alweer een tijdje geleden. Volgens mij de laatste was nummer 30. Dus dan gaan we dat gewoon even voor je doen. Op 29 vinden we This Is What You Came For van Calvin Harris en Rihanna. Op nummer 28 Calvin Harris met My Way. Mike Perry samen met Martin met The Ocean op 27. En op 26 staat Naked met Sexual. Op 25 vinden we Britney Spears samen g e met Make Me. En op 24 is nieuw binnengekomen Rag Bone Man met Human. Op 23 staat Kaigo samen met Julia Michaels met Carry Me. En op 22 Yellow Claw samen met Jade Lauren met Love and War. Clean Bandit met Teer staat op 21. En op 20 vinden we Sigma samen met eh, Birdie met Find Me. En op 19 staat dan Deborah met I Got You. Jean-Paul samen met Dua Lipa met No Lie staat op nummer 18. Een van de twee snelste stijgers van deze week met maar liefst 9 eh, plaatsen. Die andere snelste stijger was, eh, hadden we al gezegd, de Yellow Claw samen met de Lauren met Love and War. Um, waar was het gebleven? Oh ja, <laughs> nummer 17. Uh, eh, samen John Newman en Now Rogers met Give Me Your Love. En op 16 vinden we Ariana Grande samen met Nicki Minaj met Side to Side. En op 15 Jordan en met Robin Schultz samen met David Guetta. Eh, met, samen ook nog eens keer met de Cheat Codes met Share the Light. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 14 vinden we dan Bruno Mars met 24 Karat Magic. En wij gaan luisteren naar de nummer 13 van deze week.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 Hey, daartussen hadden we nog eh, twee eh, andere platen. Pharrell Williams op nummer 11 met Run In. En Ellie Golding, Still Falling For You, de nummer 12 was dat. Hey, na het volgende nummer gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet.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 Die is veel leuker, toch? Ja, vind ik wel. Hey, op nummer 40 in Nederland staat eh, Seven Alias. Ik weet nou hoe je het uitspreekt. Samen met de eh, Jason Futuristic. Beko en Joyce Dino. In zijn Nederlanders, doe gewoon normale namen. Met het eh, nummer Gas, Guess. Op nummer 39 is nieuw binnengekomen in de top 40. Starly met uh, eh, Call Op 38 minuten 21 Pilot met uh, eh, Heddens. Twee weken pas in de lijst is de nummer 34. Uh, Scars to You Beautiful van Alicia Cara. Nieuw binnengekomen op 32. Met Robin Schultz samen met David Guetta. Uh, met Shadowlight. Uh, Champagne met uh, Dua Lipa. Met No Lie staat op 30. Nou, dan gaan we even de snel heen. Skippen aan naar de top 10 eh, van de Nederlandse top 40. De Chainsmokers met Closer staat op nummer 10 daar. Op nummer 9 staat Dragon Bone Man met Human. Gavin James met Nervous op nummer 8. Bruno Mars met 24 Karat Magic op nummer 7. En Calvin Harris in My Way op nummer 6. Shawn Mendes is blijven zitten op de vijfde plaats met Mercy. En DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You op nummer 4. James Arthur met Say You Won't Let Go is blijven zitten op een eh, derde plaats.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 Heidi Steinveld samen met Gray. Met eh, Starvin. Ondertussen alweer 12 eh, weken in de lijst der lijst. En deze week blijven zitten. Wie ook eens blijven zitten is de nummer 6 van deze week. Nile Horn met This Town. Die slaan we dus ook even voor het gemak over. Something inside me's changed. I was so much younger. En wij gaan door met de nummer 5 van eh, deze week. The Passengers dit met Anywhere. wind in your hair.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 Maar eerst gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op uh, nummer 3. Clean Bennett samen met uh, eh, Sean Baum. Blijven zitten deze week op een derde plaats. Dit is Rockabye. Special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, Shada Ball, and Marie's Singh made She works the night by the so far away from her father's daughter.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 Van dit jaar dan, hè. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. staan er twee in mijn nek te hijgen, jongen. Niet normaal. Volgens mij hebben ze een beetje zin om uitzending te doen. Ik snap het niet. Zo direct na de klok van uh, eh, 5 uur. Eh, Hans met zijn vrienden in eh, Zandvoort draait door. Maar zijn vriendengroepje is een beetje uitgedund op het moment. Want ik zie er maar eentje. Maar goed, weet je, dat mag de pret niet drukken. Hey, de nummer 2 van deze week was dus uh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. En wij gaan door met de nummer 1 die al een paar weken met stipt op nummer 1 staat. Robbie Williams met Love My Life. van eh, deze week. Robbie Williams. Met eh, Love My Life. Vorige week ook op eh, nummer 1. En ondertussen alweer uh, zeven weken in de lijst der lijsten. hey, het zit er bijna op, de Euro Breakdown voor deze week. Volgende week dus vanaf de ijsbaan in het Zandvoortse. En zo direct na de klok van 5 uur heb je Waldorf en Stetter. Oh nee, Hans met zijn vrienden. allemaal fijne